Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj wordt vastgehouden in Amsterdam, zegt ze op X. Bronnen melden aan nu.nl dat ze is opgepakt op Schiphol... omdat ze softdrugs bij zich zou hebben gehad. De zangeres schrijft inderdaad dat er wiet is gevonden in haar bagage. De marechaussee wil alleen kwijt dat er een 41-jarige Amerikaanse vrouw is opgepakt. Nicki Minaj trad deze week op in Amsterdam. Ze verscheen donderdagavond pas om kwart voor elf op het podium van de Ziggo Dome. Tweeënhalf uur later dan ze zou beginnen. Een meerderheid van de VVD-leden heeft op het partijcongres vandaag steun uitgesproken voor het coalitieakkoord. Toch waren er ook veel kritische leden. Jessel Gus vroeg hen om vertrouwen en gaf toe dat er in het akkoord punten staan waarover de fractie minder enthousiast is. Toch is ze blij met het akkoord over meer financiering voor defensie en de steun aan Oekraïne. Bij een Russische aanval op een grote doe-het-zelfzaak in de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker twee doden gevallen en tientallen gewonden, melden lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur werd het pand geraakt door twee bommen. De winkel ging in vlammen op. Dit jaar zijn er tot nu toe al meer dan 10.000 migranten het kanaal naar Groot-Brittannië overgestoken. En dat is een recordaantal. De meeste komen uit Afghanistan, Iran of Turkije. De Britse regering is van plan om illegale migranten per vliegtuig naar Rwanda te sturen. Dat land is bereid om ze tegen betaling op te vangen. Manchester United heeft de FA Cup gewonnen. De club van Erik ten Hag won in de finale verrassend met 2-1 van stadsrivaal Manchester City. Hoe lang ten Hag nog trainer blijft bij Manchester United blijft de vraag. Na een matig seizoen waarin de club achtste werd in de competitie... zijn er veel geruchten over een mogelijk ontslag. En het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en is het overal droog. Wel kans op mist in het noorden en oosten. De temperatuur zakt naar een graad of 11. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later kans op stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 namens voort richting Amsterdam. De Hilversum Noord gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.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 And then I'll take the punks out, feeling funky. Amps in a trunk, and I got more bombs than this cops at a junkie donut shop. Sure enough, I got Just like the prodigal son, I've returned. Anyone stepping on step me, you'll get burned.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 But I ain't going out like no perk, bitch. Get used to one style AO and I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head and then you wake up in the dawn of the dead.